Deze mensen in Amsterdam waren er vanmorgen al vroeg bij. Denk ik wel, ja. Wij eh, kwamen net aanfietsen en het, eh, het, kan weer. Het is ons vaste stekkie. Dus eh, even lekkere koffie en een theetje. En dan mogen we weer. Lekker, gewoon een beetje, een beetje mensen veroordelen en zo. <laughs> Nee. Oh, nee, gewoon met bediend worden en buiten zijn. Bediend worden. <laughs> bediend worden, ik heb dat zo gemist. En niet alleen de bezoekers, ook het horecapersoneel heeft het vers getapte biertje gemist. Nou, daar gaat hij, eerste nou. biertje. Daar gaat hij weer. Ik neem mezelf ook in hoor, ik ben zo blij dat we er open zijn. Ali B. stopt voorlopig met al zijn werk. De rapper en voicecoach wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook liggen er twee aangiftes tegen hem. Zolang het OM nog niet heeft besloten of er een zaak komt, doet hij qua werk even helemaal niks. Steeds meer mensen raken voor de tweede keer besmet met corona. Volgens het RIVM gaat het in 13% van de positieve gevallen om een herinfectie. Bij het RIVM zijn in een dagtijd ruim 58.000 positieve tests gemeld. Dat cijfer klopt niet helemaal door achterstanden bij het RIVM. De eerste Nederlandse Olympische sporters en begeleiders zijn vertrokken naar Peking voor de Olympische Winterspelen. In totaal gaan er 48 sporters die kant op. En ook mijn sportcollega Eline de Zeeuw is daarbij. De vlucht wordt volgens haar een hele operatie de atleten die zitten nu gescheiden van de rest. Dus gescheiden van eh, bijvoorbeeld ons, de journalisten. En ze zullen ook als laatste gaan borden, zodat ze ons dus ook niet tegenkomen. Nou, de vorige keer zat iedereen door elkaar. Nou, dat gaat dus allemaal niet gebeuren. En uiteindelijk, eh, ja, iedereen is natuurlijk getest, nog eens getest. En ze proberen zo zoveel mogelijk te voorkomen dat er toch een besmetting plaats kan vinden. Maar je weet het nooit, helemaal niet met Omicron. De Spelen beginnen volgende week vrijdag. En dan nog het weer. Er valt hier en daar wat motregen. Komende nacht is het droog. Morgen eerst regen, later in het noorden en westen wat zon. En dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haardem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging.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 When we're politically blind, yeah. can't see the signs of endangered time. What's going on? what's going on in the world today? I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to compete to lift our hands in the air and I wanna swing.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 Stadion Gelredome in Arnhem heeft twee tegels voor Marco Borsato weggehaald... na aanleiding van de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de zanger. Ook is een plaquette afgeplakt. Journalist Hummy van der Tonnenkreek is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze werkte voor verschillende roddelbladen... Bij het grote publiek werd ze vooral bekend als hoofdredacteur van het tv-programma Big Brother. FC Groningen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frank Wormoed, die na dit seizoen overkomt van Heracles. Hij is bij Groningen de opvolger van Danny Buis, die na vier jaar vertrekt.